5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Utrecht hebben ongeveer 40 advocaten een minuut stilte gehouden... voor hun vermoorde collega Derek Wiersum. De advocaten waren in het Beatrix Theater... voor een vergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten. Vanwege de liquidatie hangen vandaag op alle gerechtsgebouwen... en bij de Raad voor de Rechtspraak de vlaggen halfstok. Door de moord is er veel vraag naar beveiliging... maar het is niet duidelijk in hoeverre daaraan voldaan kan worden. De politieeenheid die daarvoor verantwoordelijk is... heeft al jaren een tekort aan personeel. Rotterdam neemt nieuwe maatregelen tegen vuurwapengeweld in de stad. De politie mag nu persoonsgericht fouilleren. Dat wil zeggen dat mensen die eerder al zijn betrapt met een wapen... nu gemakkelijker gefouilleerd kunnen worden. Daarnaast loopt de politie tot 750 euro uit voor tips die leiden... tot het onderscheppen van een vuurwapen. Minister Grapperhaus wil een drugseenheid oprichten. Die politieeenheid moet gespecialiseerde kennis hebben over drugsbendes. Ook moet de brigade een belangrijke schakel worden... tussen de digitale recherche, andere politiediensten in Nederland en Europol. Volgens de minister van Justitie kan dit een enorme sprong voorwaarts betekenen. En de Nederlandse militairen die op de Bahama's zijn om hulp te bieden na orkaan Dorian trekken zich terug. Volgens Defensie hebben de 550 militairen noodhulp geboden en gaan de Bahama's nu verder met de wederopbouw. De militairen zaten op het zwaar getroffen eiland Great Abaco. De militairen bouwden onder meer een brug, hebben wegen vrijgemaakt, de haven opgeruimd en het ziekenhuis is voorzien van elektriciteit en stromend water. En het weer, het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden met lokaal kans op mist. Morgen is het droog en meer zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. En dit weekend wordt zonnig en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen 4 kilometer kost je een kwartier extra...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 Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now, if we defeat all odds and it was us against the world, you can count on me, you know I'd have your back.